PvdA, SP en D66 willen veel bezuinigingen uit de miljoenennota terugdraaien. De grootste oppositiepartij, de PvdA, wil extra investeren in onderwijs, veiligheid en de bestrijding van de werkloosheid. Net als de SP wil de PvdA de bezuinigingen op de zorgtoeslag, het persoonsgebonden budget en de huurtoeslag ongedaan maken. Er staat tegenover dat de PvdA en de SP de belasting op de inkomens boven de 150.000 euro verhogen. Ook D66 wil veel bezuinigingen terugdraaien. Dat bekostigt D66 door de AOW-leeftijd al volgend jaar te verhogen en het ontslagrecht te hervormen. Op het Malieveld in Den Haag hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de bezuinigingen op zorg, huursubsidie, onderwijs en cultuur. De betogers worden getroffen door die, al die bezuinigingen tegelijk. Ze werden op het Malieveld gesteund door onder meer vakbonden, de Raad van Kerken en oppositiepartijen zoals de SP. Het zeilmeisje Laura Dekker is gestopt met school. Tegen het jeugdjournaal zei ze dat ze te druk is met zeilen. Laura Dekker begon vorig jaar zomer aan haar solotocht rond de wereld. De rechter bepaalde toen dat haar ouders verantwoordelijk zijn voor haar scholing. Daarom kan de kinderbescherming niets doen. Laura Dekker zit nu in Darwin, Australië. De CDA-fractie in het Europarlement beticht Roemenië van chantage door geen Nederlandse tulpen meer te importeren. Volgens Roemenië zit er een bacterie in de tulpen, maar het CDA denkt dat het importverbod een gevolg is van de Nederlandse weigering om het land toe te laten tot het Schengengebied. De fractie wil opheldering van eurocommissaris Barnier van interne markten. En 1200 inwoners van het Spaanse eiland Ibiza zijn vanwege een bosbrand geëvacueerd. De brand brak uit in het oosten van het eiland. Zo'n 100 hectare bos is verwoest. Dan het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het westen kans op wat motregen en minima rond 10 graden. Morgen grijs, af en toe lichte regen en maxima van een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad zijn vanmiddag voornamelijk problemen aan de noordkant van Amsterdam. En dat komt door een ongeluk op de A7 van Zaandam naar Horen. Bij de afrit Zaandijk is maar één rijstrook beschikbaar. Er zijn meerdere vrachtwagens betrokken bij dat ongeluk en de politie doet op dit moment technisch onderzoek. Dat leidt ook tot vertraging op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam. Voor knooppunt Zaandam 4 kilometer. En de ring staat helemaal vol. De A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein 7 kilometer. En vanaf de andere kant voor knooppunt Koenplein ook 7 kilometer kilometer.